Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De GGD komt onder verscherpt toezicht te staan van de autoriteit persoonsgegevens, meldt Nieuwsuur. Aanleiding zijn berichten van RTL Nieuws over grootschalige datadiefstal. Nieuwsuur berichten in september over privacyrisico's bij de coronatestlijn van de GGD. Medewerkers konden makkelijk achter namen, adressen, BSN-nummers en testuitslagen komen. De autoriteit persoonsgegevens vroeg toen om opheldering... en dacht dat alles nu goed geregeld was. Maar naar aanleiding van de nieuwe berichten... moet de GGD voortaan precies laten weten... welke verbeteringen zijn doorgevoerd. Met invallen op tientallen plaatsen heeft de politie in Brazilië 140 arbeiders bevrijd. Die werden ingezet als slaven. Ze werden gedwongen te werken als sinaasappelplukker of fabrieksarbeider. Een anti-slavernijwerkgroep in Brazilië zegt dat er sinds 1995 al 55.000 moderne slaven zijn bevrijd. Het kabinet komt met een ruiterlijk gebaar naar de Surinaamse schrijver in verzet. heilt Anton de Kom. Volgens de Tweede Kamer was hij van grote betekenis voor de Nederlandse samenleving. De Kom werd in de jaren 30 door de Nederlanders Suriname uitgezet. Hij stierf in een concentratiekamp van nazi's. Het Radio 2-programma Jan Willem Start Op heeft de Gouden Radio Ring 2020 gewonnen. De jaarlijkse publieksprijs voor het beste radioprogramma. De ochtendshow van Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten op NPO Radio 2 kreeg van het publiek de meeste stemmen werd bekendgemaakt op het Gouden Radio Ring Gala in Hilversum. In andere categorieën domineerde Q-Music... dat voor het tweede jaar op rij werd uitgeroepen tot beste zender. Presentatrice Marieke Elzinga won voor het derde keer de zilveren radioster vrouw. Medepresentator Mattie Valk won voor het eerst de zilveren radioster man.